I Need You Baby staat er op de hoes. Ik twijfel een beetje. Maar goed, uh, dit waren wel de Rolling Stones. Dat was in ieder geval geen twijfel overmodig van, eh, over, uh, geen twijfel over mogelijk, moet ik zeggen. hun eerste LP uit 1964. Ja, het zit er alweer op het eerste uur. Ik ga niet nog een heel nummer, een nieuw nummer starten, Want het zou zonde zijn, want het duurt bijna vier minuten. En dat, dan moet ik wel eens afbreven. Vind ik ook weer jammer houden van om zoveel mogelijk nummers helemaal te draaien in dit programma. Het eh, was dus de Rolling Stones van een eerste album I Need You Baby. En straks na het nieuws gaan we vrolijk weer verder met Bob Dylan. Maar eerst even het nieuws van eh, drie uur. Kondig u ook vast even aan dat u straks na vieren een nieuw programma krijgt bij ZFM. En dat is ZFM Culinair. Dat is met eh, Joop van Es junior. Dus eh, blijf luisteren.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 Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen kinderen van de school misbruikt. Het gaat om incidenten van jaren geleden en het betrof toen kinderen die ouder waren dan 12. De man zit sinds december vast en er zijn daarna vier aangiftes binnengekomen. De school in Leiderdorp zou de leraar intussen hebben ontslagen. In Rotterdam is een bejaarde vrouw in haar appartement door twee mannen overvallen. Twee mannen drongen haar appartement binnen, sloegen de vrouw... en dwongen haar om te vertellen waar sieraden, geld en andere waardevolle spullen lagen. Een half uur later vond een medewerker van de thuiszorg de vrouw van 82 op de grond. Volgens de politie is de vrouw bont en blauw geslagen... en moet ze zeker vannacht nog in het ziekenhuis blijven. In Irak zijn tientallen mensen omgekomen bij een serie bomaanslagen. De zwaarste aanslag was tijdens een begrafenis van een aanhanger van de regering in de buurt van Bakuba. Bij de aanslag in een tent waar mensen aan het rouwen waren kwamen 16 mensen om het leven. In Bagdad kwamen bij zeven verschillende aanslagen ruim 20 mensen om. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart doen vijf gemeenten mee aan een experiment met het centraal tellen van stembiljetten. In Sittard Geleen, Kampen, Raalte, Hardenberg en Oud-Ramstel worden de stemmen geteld op een centrale locatie in plaats van versnipperd in verschillende stemlokalen. Volgens minister Plasterk leidt het centraal tellen er misschien toe dat het sneller en efficiënter gaat. De Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale bereikt van de World League. In New Delhi versloeg Oranje Olympisch kampioen Duitsland met 2-1. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Mink van der Weerde en Sevi van As. In de halve finale staat Nederland vrijdag tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Australië en India. En dan het weer in het westen en noordwesten regen. In het noordoosten en oosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 4 tot 6 graden. En ook morgen regen wordt het wat warmer. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 bij Den Haag richting Delft staat tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer file.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 But the cardboard, filled the windows, and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other in the wee hours of youth, my mother took sick. And I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels he was humming. Till one day my brother failed to come home the same as my father before him. With long winter's wait from the window, I watched. My friends, they couldn't have been kinder. And my school it was cut as I quit in the spring. To marry John Thomas, a minor. How the years passed again and the giving was good. With a lunch bucket filled every season. But with three babies born, the work was cut down to a half a day shift with no reason. And the shaft was seen shut and my work was cut. And the fire in the air, it felt frozen. Till a man come to speak, and he said in one week. That number 11 was closing. they complain. In the East, they pay too high. They say that your ore ain't worth digging. That it's much cheaper down in the South American towns Where the miners work almost for nothing So the mining gates locked and the red iron rotted. And the room smelled heavy from drinking. When the sad silent song made the hour twice as long As I waited for the sun to go sinking I lived by the window as he talked to himself the silence of tongues it was building. Till one morning's week, the bed it was bare. And I was left alone with three children. The summer is gone, the ground's turning cold. The stars one by one they're folded. My children will go as soon as they grow. For ain't nothing here now to hold them. The North Country Blues <clears throat> heette dat. En uh, de tekst ging dus vooral over Um, het lot van eh, mijnwerkers in de mijnen en zo. Want hij was in de tijd echt wel een protestzanger hoor. Hij eh, pakte de, de zaken behoorlijk aan. En dat blijkt ook uit veel teksten van, eh, van dit prachtige album van, uh, van Dylan. Ik denk wel dat het in Nederland eerste was. Of het in, in Amerika, dat zou ik nog even moeten nakijken. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, <clears throat> hier staat wel zijn eerste grote hit op. En dat is het nummer uh, The Times They Are Changing. Maar die hoort u later dit uur nog wel. Ja, zeker weten. Welkom terug bij de vinyljaren, dames en heren. Wij zijn bezig met The Stones, The Animals en Bob Dylan. Drie tijdgenoten met alle drie één overeenkomst... dat hun eh, eerste grote plaat in 1964 uitkwam. Althans, de albums die wij hebben, die kwamen in 1964 uit. En uh, dat is dus allemaal 50 jaar geleden. En ik ga dat meer doen hoor. 40, ik ga gewoon eens een beetje spitten zo tussen eh, de 50, wat 50 jaar oud is en wat 40 jaar oud is. Dat, daar zitten hele prachtige platen bij. Want dan ga je van 1974 naar 1964. En dat waren beide topjaren. Kan je wel stellen. Um, even kijken. Nou, dan krijgen we nu weer eh, The Animals. Eh, van het album Hits of The Animals. Een plaat die uit 1966 stamt. Maar de meeste muziek die erop staat is uit 64. Um, ehm, dat is allemaal van voor de periode dat Alan Price eh, die Animals verliet. Dus um, dat zijn allemaal echt de eerste nummers eh, van deze fantastische Engelse band. Um, en, ik, en, en Burden, Eric Burden, de grote volman, die doet het nog steeds. Hè? Die treedt nog steeds op. En goed ook. trouwens, met alle drie de, de, de artiesten zo. Dylan treedt nog steeds op. Volgens mij komt hij dit jaar nog naar Nederland zelfs. De Stones eh, spelen natuurlijk nog steeds. En die Animals, of in ieder geval Eric Burden, speelt ook nog steeds. Of in niet meer met zijn originele Animals, maar hij zelf wel. En dat is nog steeds goed, heb ik van kenners gehoord die hem laatst eh, gezien hebben. Goed, we gaan door eh, met The Animals, dat zei ik al. I'm Crying. die Animals. Uh, Hits of the Animals. En er zit zelfs een stickertje op deze plaat. Eh, not for sale staat er zelfs op. En eh, dat klopt. <clears throat> Want eh, ik, kwam, ik, ik, heb deze LP toen bemacht. Ik werkte toen bij bij Bovema aan de Blekersvaart. Dat weet ik nog. Zat ik op de, op de was in 66. En eh, dan was het eens in de zoveel tijd. Dan, stond er een grote bak platen. En die waren allemaal afgekeurd. Ja, je had goede persing. Je had soms wel een, waar een klein foutje in zat. En die platen die waren dan gewoon niet te koop. En die konden wij als personeel dan voor een gulden kopen. Dat, nou, dat was, dat was toch wel interessant natuurlijk. Want normaal gemiddeld betaalde je toch gauw 13, 14 tot zelfs 18 gulden voor een LP in die tijd. Dat was een hoop geld. Als je pas begon. Dus dan konden wij, die, wij die, die LP's kopen voor een gulden. Dat is, zo kwam je nog wel eens aan, aan, aan leuke platen. Zo ben ik ook een Revolver <laughs> gekomen van de Beatles bijvoorbeeld. Ja, heel makkelijk. Iedereen moest 18 euro of 18 gulden betalen. Ik kocht hem voor één. Nou ja, leuk toch? Ehm, <clears throat> ja, I'm Crying heette het nummer. En het was natuurlijk van... The Animals. Later ging de band verder natuurlijk onder de naam Eric Burden en de Engels Animals. Maar eh, dit, nee, dat deden ze toen nog niet. Hier was het gewoon The Animals. I'm Crying. En nu weer The Rolling Stones met Little by Little. Ja, dat doe je lekker goed. Hè? gewoon eh, lekker eh, heel oud. 50 jaar geleden is dit allemaal, dat het allemaal eh, uitkwam. En toen kwam het allemaal nog. Rolling Stones waren het van hun eerste album. En dat liedje dat heet Little by Little. Welkom terug, nogmaals bij de vinyljaren. Leuk dat u er nog bent. Ik ben er ook nog. En nog steeds druk bezig om plaatjes op te zetten. Weer op de echte ouderwetse manier. Het ouderwetse ambacht, het ouderwetse handwerk, dames en heren. Ja, ja, dat gaat niets automatisch hier. <laughs> Ik moet het allemaal zelf doen. Ja. <clears throat> Zelfs het heen en weer rijden van de stoel gaat niet eens automatisch. Dat zouden ze nog eens moeten bedenken eigenlijk. Je gewoon knopje drukt en je precies... Nou goed, maakt niet uit. Eh, we houden het bij het ouderwetse werk. En dat hoort u ook aan de muziek. Bob Dylan van het album eh, The Times They Are A-Changing. En daar hebben we weer een mooi liedje van. Only a pawn in their game. Oftewel slechts een pion in hun spel. Nou, zou je gezegd worden. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. The South politician preaches to the poor white man. You got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's gain as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin, to keep up his heat, so he never thinks straight about the shape that he's in but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. From the poverty shacks, he looks from the cracks to the tracks. And the hoofbeats pound in his brain. And he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch to hang and to lynch, to hide neath the hood, to kill with no pain, like a dog on a chain. He ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in their game. Today, Medgar Evers was buried from the bullet he caught. There Set's only one that fired the gun. You'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain. Only upon only pawn in their game. En eh, ook deze, deze tekst, als je er goed naar luistert, is weer niet mis te verstaan. Het zijn allemaal echt aanklachten tegen wat er toen de tijd allemaal volgens eh, <clears throat> de jongeren uit de jongeren mis was in de eh, samenleving van de Verenigde Staten. En ja, er is wat dat betreft nog niet zo gek veel veranderd eigenlijk. Ehm, only a pawn in their game. Je bent slechts een pionnetje in hun spel. En je bent helemaal niemand. Je hebt geen naam. Je bent alleen maar een pionnetje. En dus doe je wat je gezegd wordt. Ja, zo, zo, uh, staat, het ongeveer, eh, zo staat het ongeveer in elkaar. Ehm, we gaan naar eh, The Animals. Een ehm, nummer uit een iets latere datum. Maar wel een knaller van een hit voor deze band. It's my life. And I do what I want. Yeah. lekker hè. It's My Life eh, was dat. Eh, van die Animals. Ja, ik moest even wat pakken. Eh, de Animals bestonden toen, en dit allemaal hits waren, uit Eric Burden, die zong. Dan hadden we Alan Price natuurlijk op het orgel. dan hadden we Chas Chandler, die zou later nog iets met Jimi Hendrix te maken gaan krijgen. Chess Chandler hadden we op de bas. Dan Hilton Valentine gitaar en John Steele op drums. Later hebben er natuurlijk nog heel veel andere mensen gespeeld in, uh, in The Animals. Want er zijn ook diverse reunies geweest. En Eric Burden, Burden is ook nog eens naar Amerika gegaan. En heeft daar eigenlijk een compleet nieuwe band geformeerd. Waar geen één oude Animal meer in zat, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, dat, eh, dat kon natuurlijk allemaal wel. Um, maar dit waren ze in ieder geval nog origineel. Want alle stukken op deze plaats zijn allemaal de, de originele Animals. De originele vijf dus, als het ware. Goed, um, even kijken. De Stones weer. Ja, de Stones weer. Heerlijk. Ehm, we zitten een beetje in, het, in de Engelse blues, zeg maar. Want zowel Animals als Stones lieten zich vooral inspireren door deze muziek. De Stones helemaal, vooral in het begin. Die wilde ook echt een bluesband zijn. Later is dat natuurlijk allemaal drastisch eh, veranderd. Maar vooral hun eerste LP's getuigen van heel veel liefde voor de, de Amerikaanse rhythm and blues en de blues. En dit is er ook weer zo eentje. Prachtig nummer. I'm a King Bee. Well, I'm a King Bee. Buzzing around your high. a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king bee. Want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, but a while. all night long. Well, I'm a king bee, baby, can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone. natuurlijk ook eh, opvalt is de eh, toch wel vrij grote rol nog steeds voor de mondharmonica. Eh, bij de oude, hele oude Rolling Stones. En dat is natuurlijk het werk van Mick Jagger. Want die was daar behoorlijk bedreven in. En nou ja, ik zei het al, als u een pianootje hoort, dan was dat Ian Stewart. Dat was de, de, de, de roadmanager van die gasten. En verder natuurlijk Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts en Keith Richards. Ja. En dit liedje dat heet I'm a King Bee. Ik heb het nog eventjes eh, nagesnuffeld. Want eh, dat moet natuurlijk wel. Want als je informatie geeft moet je het wel goed doen. Times They Are Changing van Bob Dylan is het derde album van Bob. Hij had al een LP in 1962. Die heette Bob Dylan. En in 1963 hadden we al de Freewheeling Bob Dylan. En eh, het album wat, waar we hier dus over praten is al zijn derde album uit... 1964. Maar het was wel zijn grote doorbraak, denk ik, in, in Europa. Want het eerste nummer wat ik tenminste echt van hem ken... Eh, en wat ik ook regelmatig toen de tijd op de radio hoorde. Dat was natuurlijk The Times They Are Changing. En dat probeerde je dan ook altijd braaf na te spelen eh, <laughs> op je gitaartje. Als je drie akkoorden kende, dan was dat wel te doen. En eh, er is ook nog een, een hele aardige Nederlandse vertaling van dat nummer natuurlijk. Er komen andere tijden. En dat was dan weer, stond dan weer op de eerste LP van Boudewijn de Groot. Ja, vertaling van dit nummer dus van Leonard Nijk. Jawel. Goed, um, we gaan een nummer draaien van Times They Are a Changing. En het nummer heet The Lonesome Death of Hattie Carroll. Williams en Zinger killed poor Hattie Carroll With a cane that he twirled around his diamond ring finger At a Baltimore hotel society gathering And the cops was called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. But you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your feet now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who had 24 years, owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him in high office relations in the politics of Maryland reacted do his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was a snarling. And in a matter of minutes, on bail was out walking. But you, who philosophize disgrace and criticize fears, take from your face. Now ain't the time for your tears. Honey, Carroll was a maid in the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to Williams and Zinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the reins. Now ain't the time for your tears. The judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught 'em, and that the ladder of law has no top and no bottom Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning. And he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance. Williams and Zinger with a six month sentence. disgrace and criticize all fears. Bury the rain deep in your face, for now's the time for your tears. The Lonesome Death of Hattie Carroll heette eh, dit liedje van het album 19, uh, eh, The Times They Are A-Changing uit 1964. 50 jaar oud al. En eh, ja, toen kende je de term, singer-songwriter nog niet. Dat is tegenwoordig zo'n weer zo'n modekreet. Ik ben nu als je gitaartje en je eigen liedjes hebt, dan ben je ineens een singer-songwriter. Toen heette dat gewoon nog een folksinger en, of protestzanger. Dat kon ook nog natuurlijk. Maar goed, ehm, dit was Dylan ten voet uit. Echt zo gespeeld in de studio. Met alleen maar een gitaartje en een mondharmonicaatje. En dat heette dus eh, The Lonesome Death of Hattie Carroll. Um, de Animals weer. De hits of The Animals ook weer uit het gedenkwaardige jaar 64. Want toen verschenen er gewoon een heleboel platen. En bands maakten toen ook rustig twee albums in een jaar. Daar zou je tegenwoordig <laughs> niet meer aan moeten denken. Maar als je dus nagaat dat bijvoorbeeld de Beatles eh, in, in, beginperiode van 62, 65... hebben ze zes albums gemaakt. Dat is niet te geloven. Elk, elk half jaar kwam er weer een. En, allemaal even goed natuurlijk. Ja, dat ook nog eens. Ehm... Eens even kijken. We gaan naar The Animals. Een nummer dat ooit ook trouwens een keer door de Stones opgenomen is. Eh, op, een, op een of andere live LP. Die heette God Live If You Want It. En eh, daar staat dit liedje, liedje, ook alleen iets ruiger. Maar dat maakt niet uit. We draaien nu de versie van The Animals. She Said Yeah. I wanna make love to you. Get it one more time, baby. Well, Little girl, where did you come from? Driving my heart crazy. Come on, baby. I baby. Said She said Said Come on, baby. I wanna make love to you. Ja, <clears throat> en dat werd dan zo in één keer op een band geknald. En eh, geen geouwe hoer van dubben en, en, weet ik het allemaal niet. Dat gebeurde gewoon allemaal niet. Zo werd dat gespeeld en zo stond het ook op de plaat. Geweldig, uh, geweldig nummer van eh, die Animals. Ehm, <clears throat> met Eric Burden en Alan Price natuurlijk nog. En dat nummer dat heette She Said Yeah. Er is ook een versie van bekend van de Rolling Stones. Dat ook nog. Ehm, <clears throat> nou, daar we het er toch over hebben. Laten we dan de Rolling Stones ook maar draaien. Eh, ze waren aanhanger, groot aanhanger van Chuck Berry, vooral Keith Richard. Er is zelfs nog een film bekend die heet Heel Heel Rock and Roll, waarin Keith Richard <laughs> samenspeelt met Chuck Berry. En ze ook nog eens een keer de grootste ruzie krijgen. Dat is lachen, dames en heren. Ehm, maar goed, eh, de Stones speelden wel veel werk van Chuck Berry, waaronder dit. Carol. but you can walk inside. A little cutie, takes your hat and you can thank a man. het leuke van de nummers van Chuck Berry is dat ze zich bijna allemaal eh, kenmerken door hetzelfde gitaarintro. Want of je nou Johnny B. Good hoort, of je hoort dit, of je hoort Rollover Beethoven. <clears throat> om maar eens een paar stukken te noemen, die beginnen gewoon allemaal hetzelfde. Ja, misschien hier en daar een kleine verandering qua nootjes, maar voor de rest is het allemaal, allemaal <laughs> gewoon gelijk. Goed, en eh, Chuck Berry was hofleverancier, want ook de Beatles hebben natuurlijk nummers van hem opgenomen. Zoals Rollover Beethoven en Rock'n'Roll Music. En de Stones waren ook natuurlijk uh, hofleveranciers wat betreft het gebruik van nummers van Chuck Berry. Onder andere andere dus eh, Route 66 in het, in het eh, Berry arrangement. En dit Carol. En later zou ook nog Little Queenie komen. En nou, er zouden nog veel meer volgen. Eh, de Bob Dylan nu. Van het album Times They Are Changing. En daarvan ga ik nu dan echt de titelsong draaien. Ja. Nee, dat is de verkeerde suffert. Deze moet je hebben. Come gather people wherever you roam. And admit that waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a changin'. writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a changin'. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. and mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a changing. the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Is een, denk eh, denk zijn eerste grote hit in eh, Nederland zeker. Een inspiratiebron voor velen. Want toen eh, ging de wereld natuurlijk open voor mensen als Donovan. <clears throat> maar ook zeker toch wel in Nederland voor Boudewijn de Groot. Die ook dit soort teksten ging bezigen. Er is zelfs een letterlijke vertaling van dit nummer. Dat heet Er komen andere tijden. Op het eerste officiële album van, van Boudewijn de Groot. Ehm, nou, eens even kijken of ik nog een beetje tijd heb. Anders dan word ik straks weggeschopt door Jan van Nes met, eh, zijn keuken. Eh, maar het kan nog net. Allemaal, denk ik. Ehm, ja, dan waar we het al eerder over hadden. De eerste grote hit voor The Animals duurde zes minuten. En dat kon natuurlijk niet op een singeltje in die tijd. Dus er werden een heleboel dingen gewoon uitgeknipt. Eh, maar u gaat nu de echte volledige versie horen. Het is een traditionele blues uit de 30 jaren van Amerika. het gaat over een hele slechte gevangenis in New Orleans. En die werd dan zeer sarcastisch The House of the Rising Sun genoemd. Hier zijn ze. The Animals. Het arrangement overigens is van Alan Price. children dat was hem dan helemaal. <clears throat> en eh, eh, dat wist de band dus in de tijd niks van. In Amerika hadden ze gewoon de helft eruit geknipt. Want dat kon na eh, zes minuten. Dat deden die Amerikanen niet. Hè. De singeltje mocht maximaal drie minuten duren. En dit duurt veel langer. Dit duurt bijna zes minuten. Ja, en dat kon <laughs> natuurlijk niet in Amerika. Dus dan hebben ze gewoon de helft eruit geknapt, geknipt. En dan krijg je gewoon een heel onsamenhangend nummer. Want die tekst is gewoon een compleet verhaal natuurlijk. En dan krijg je ineens hele rare, <clears throat> rare verspringingen daarin. Nou ja... Zo ging dat nog helemaal in die tijd. Je had als Ben nog niet zoveel te vertellen. Tegenwoordig zou je een directeur van Maatschappij schop onder de reet geven. Zeggen, nou, en nou wegwezen, je blijft van mijn muziek af. Nou, toen niet. House of the Rising Sun dus. Eh, blues uit, eh, <clears throat> uit de traditie uit New Orleans. En het ging over een hele oude, slechte, lelijke gevangenis. Die dus ook spottend de naam House of the Rising Sun kreeg. Rolling Stones, het was niet hun eerste hit, want ze hadden Come On al gehad. Het deed eerst niks en later kwam het nog een keer terug als B-kant van, eh, van dit nummer. En <clears throat> de eerste echte hit voor de Stones natuurlijk, die werd geschreven door de Beatles. Dat was het nummer I Wanna Hold Your... Eh, nee, eh, I Wanna Be Your Man, zo heette het. Staat niet op deze plaat, dat kwam pas op de tweede LP voor. Nou, daar gaan we. Tell Me, hier zijn de Stones. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. you gotta tell me you are coming. tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go.